Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij congressen van een aantal politieke partijen stond migratie vandaag hoog op de agenda. VVD-leider Rutte zei tegen kritische VVD'ers dat het kabinet de komende weken een oplossing moet vinden voor het asielconflict. Rutte had in november beloofd dat er minder asielzoekers zouden komen en heeft de belofte niet waargemaakt. Op het congres van de ChristenUnie zei partijleider Bikker dat ze alleen asielplannen goedkeurt die juridisch uitvoerbaar zijn ze wil geen verdragen opzeggen, zei ze. En SP-leider Marijnissen pleitte op haar partijbijeenkomst voor een tijdelijke stop op arbeidsmigratie. Volgens haar wordt het migratieprobleem vooral veroorzaakt door werkgevers die goedkope krachten naar Nederland halen. PVV-leider Wilders vraagt het kabinet om het leger in Ter Apel in te zetten. Hij was vandaag in het Groningse dorp en noemt de overlast daar van een groep asielzoekers uit het aanmeldcentrum onverkropbaar. Het gaat vooral om asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. De gemeente heeft extra politie ingezet en het COA extra beveiligers... maar Wilders vindt dat onvoldoende. De premier van India, Modi, is van plan om de schuldigen van het zware treinongeluk van gisteren zwaar te straffen. Meer dan 280 mensen kwamen om het leven en honderden raakten gewond toen een trein ontspoorde en daarna werd geramd door een tegemoetkomende trein. Modi was vandaag op de plaats van de ramp en bezocht gewonden in een ziekenhuis. Hij zei dat hij opdracht had gegeven om de oorzaak van de treinramp grondig te onderzoeken. De finale van de Champions League voor vrouwen in Eindhoven is gewonnen door FC Barcelona. Bij rust stond Wolfsburg nog voor met 2-0, maar na rust wisten de Catalanen drie keer te scoren. Bij het laatste doelpunt maakte Lynn Wilms, de Nederlandse verdedigster van Wolfsburg, een cruciale fout. Het weer vanavond helder en droog. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden wat bewolking.